Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Maar 15% van de Nederlanders heeft vertrouwen in de politici die op Europees niveau het beleid maken. Blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Maar hoewel er dus niet veel vertrouwen is in de politici en instanties, blijkt uit de enquête ook dat Nederlanders nou ook weer niet massaal uit de EU willen stappen. Dat zegt maar een kwart van de geënquêteerden. Een derde van de ondervraagden is er neutraal over. Meer dan 50%, 51% van de Nederlanders vindt dat de Europese Europese Unie met name over de economie moet gaan. Premier Rutte erkent dat hij, zoals hij het zegt, wat heeft gestunteld tijdens het debat over het afschaffen van de dividendbelasting in november. Hij zei dat op het VVD-partijcongres. Tijdens het debat vorige maand maakte de oppositie premier Rutte harde verwijten over zijn optreden rond de dividendbelasting. Functionarissen van het Witte Huis vertrekken morgen als gepland naar Singapore om de topontmoeting voor te bereiden tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim. De top van 12 juni zou eerst niet doorgaan en later zei Trump dat hij misschien weer wel doorgaat. Vanmorgen was er onverwacht overleg tussen Kim van Noord-Korea en de Zuid-Koreaanse president Moon. Geert Dales is de nieuwe voorzitter van 50PLUS. Hij was de enig overgebleven kandidaat. Dales was eerder lid van de VVD, wethouder in Amsterdam en burgemeester van Leeuwarden. De laatste tijd was er een bestuurscrisis bij 50PLUS. Begin vorige week stapten zeven van de acht bestuursleden op, onder wie partijvoorzitter Jaan Zoetelief. En in de laatste bergetappe van de Ronde van Italië is klassementsleider Chris Froome niet in de problemen gekomen. De kans is nu groot dat de Brit het eindklassement wint. Hij heeft 46 seconden voorsprong op Dumoulin. De etappe van vandaag werd gewonnen door de Spanjaard Niebbe.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 Met nu entertainment for you. face A change has clearly taken place Looking for the summer The eyes take on a certain gaze And leave behind the springtime days looking for the summer This ain't no game of kiss and tell The implications how you knew so well looking for the summer Play the passion out that haunts you so mm.